Michel Koenen met het NOS-journaal. In Parijs zijn vandaag 18 mensen opgepakt tijdens de rellen op en rond de Champs-Élysées. De politie zette traangas en waterkanonnen in tegen de demonstranten van de zogenoemde gele hesjes. Die voeren al weken actie in Frankrijk tegen de gestegen brandstofprijzen door hogere accijnzen. Ook in andere Franse steden en op tolwegen werd opnieuw actie gevoerd. Volgens de Franse autoriteiten waren in heel Frankrijk zo'n 80.000 mensen op de been. Verschillende politieke partijen hadden vandaag een partijcongres. Forum voor Democratie-leider Baudet riep kiezers op het kabinet... bij de aanstaande verkiezingen af te straffen... als het in december instemt met het VN-migratiepact. VVD-leider Dijkhoff benadrukte dat Nederland serieus moet nadenken over kernenergie. En op het congres van de ChristenUnie stemden de leden in met een motie om geen gewortelde kinderen uit te zetten... tot onderzoek naar asielprocedures van staatssecretaris Harbers is afgerond. GroenLinks-europarlementariër Bas Eickhout is samen met de Duitse Ska Keller lijsttrekker van de Europese Groenen. Ze zijn bij de Europese verkiezingen van volgend jaar kandidaat om Jean-Claude Juncker op te volgen als voorzitter van de Europese Commissie. Eickhout wil een sterk Europa dat een vuist maakt tegen klimaatverandering. Verder wil hij de macht van multinationals inperken en belastingontwijking aanpakken. En de FNV gaat in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van maart volgend jaar steeds vaker en harder actie voeren. Op die manier wil de vakbond een beter pensioen voor de werknemers forceren. De eerste acties zijn op 13 december. Dan leggen medewerkers van de Rotterdamse haven en de politie 66 minuten het werk neer. Dat getal verwijst naar de AOW-leeftijd die de FNV vast wil zetten op 66 jaar. Het weer nog. trekt een gebied met regen langzaam naar het midden van het land. In het eh, noorden en het westen blijft het waarschijnlijk droog. Vannacht is het nog plaatselijk nat. Ook kan lokaal mist ontstaan. Het koelt af tot 1 à 4 graden.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 Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze Veilig Rijden Autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig.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 And I Parce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça Demande des est Tu croyais quoi Qu'on se plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit.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 Oh, Jaja. Tu pas ta carte, non, Jaja, non. Y'a pas moyen, Jaja, ouais. On catch sur la baby, tu dettes ça d'après toi. On catch sur la baby, tu dettes ça. On catch sur la baby. On catch sur la baby, tu dettes ça.